eh, voorzitter. Dat betekent dat ik mensen verwelkom en de ID's of rijbewijzen controleer samen met de stempassen. Hoe verloopt dat tot nu toe? Tot nu toe goed. Nog geen eh, grote problemen gehad eigenlijk. Alles loopt wel soepel hier. En eh, lukt het ze wel een beetje om die grote biljetten op te vouwen? Over het algemeen gaat dat wel goed. Ehm, het biljet is wel inderdaad erg groot. Dus we hebben wel een paar mensen gehad die zeiden van ja, het is wel moeilijk op te vouwen, maar nog geen grote problemen daarmee. Ja, wie, wil, wie nog wil stemmen kan dat doen tot 9 uur vanavond. Vannacht zijn er opnieuw onbekende drones gezien bij een Belgische legerbasis. Zaterdag gebeurde dat ook al. Er wordt gekeken wie erachter zit, vertelt correspondent Chris Ostendorf. Ja, ook daar doen ze onderzoek naar. De politie en de diensten. Iedereen denkt natuurlijk aan de provocaties van Rusland... waar we meer voorbeelden van hebben gezien de laatste tijd. Eh, maar de minister, minister Franke van Defensie, zegt daarover in het laatste nieuws in de krant... ik kan wel zeggen dat het hier gaat om actoren met bedoeling bedoelingen, zegt hij. En dat het geen kwajongenstreek is die met hun drone voor de lol boven een kazerne vliegen. Op veel plekken in Europa zijn de laatste maanden drones gezien. Vaak wordt gedacht dat Rusland erachter zit. Het aantal vogels dat onder de olie zit langs de kust is opgelopen tot bijna 100. Maandag kwamen de eerste meldingen van Tessel en uit Den Helder. Inmiddels zijn ook vieze vogels gevonden in Zuid-Holland en op Ameland en Schiermonnikoog. Ze worden schoongemaakt. De olievlek op zee is nog niet gevonden. Grote kans dat er iemand met de boer als achternaam in de Tweede Kamer komt. Dat is namelijk de meest voorkomende achternaam op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen. Andere namen die veel op de lijsten staan zijn De Jong, Jansen, Brouwer en Kastelein. En de meest voorkomende voornaam is Jan. En bij de vrouwen is het Inge.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

失败。 today. All my troubles said something wrong now I long for yesterday yesterday love was such an easy Ik ben vandaag begonnen met The Golden Earring, Just a Little Bit Peace in My Heart, gevolgd door de Beatles, met gisteren, Yesterday. En ik ga door met de Seagulls, The Carnival is over. aching, and my tears are falling red. eten is gezellig. De eetclub, de blauwe tram, dat is van dinsdag tot 12 tot half 2. Informatie en reserveringen via 304 0700. 304 0700. Kom je ook eten? Vlemingstraat 55. En dat is van maandag en donderdag van 5 uur. Informatie en reserveringen 574 0330.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 forsake me I'm loving angels instead forsake Boudewijn de Groot, geboren in 1944, is een Nederlandse zanger, songwriter, muziekproducent en acteur. Boudewijn de Groot werd op 20 mei 1944 geboren in een Japans interneringskamp in Batavia, voormalig Nederlands-Indië. Boudewijn de Groot maakte kennis met Lennart Nijg, die in dezelfde straat als hij kwam wonen. Na de lagere school ging de Groot naar de HBS op het Cornhead Lyceum in Haarlem. Hij had ondertussen gitaar leren spelen en maakte op school indruk met liedjes van Jaap Fischer en Jacques Brel. In de vriendengroep die hij opbouwde op het lyceum dook ook de neig weer op. Na een korte periode achter de productietafel nam wij de Groop weer contact op met Neig en werden er plannen gemaakt voor een nieuwe plaat. Burke Page en Tony Vos werden weer opgetrommeld en Ruud Engelander werd als extra tekstschrijver toegevoegd aan het team. Het resultaat kreeg de titel Hoe sterk is de eenzame fietser? De eerste single Jimmy, genaamd naar zijn jongste zoon. Die verder hit zou er nog volgen. Eind 2002 overleed Leonard Nijg aan 57-jarige leeftijd na een kort ziekbed. En ik heb gekozen uit het grote aanbod van fijne luisterliedjes voor... Een meisje van 16, Land van Maas en Waal en Verdronken Vlinder. Veel plezier. in een villa-wijk. Haar ouders waren stinken rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond. Ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde het oud verhaal. En zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee. Alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was. Zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. zestien lente zo pril. Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad tot stad omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaam aan kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. 16 lente zo pril. Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg. Ze werd vermoeid, zag bleek en paal, verloor haar jeugd, haar ideaal. Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan. Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had. Dat op een dag hij weg zou zijn en zij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had. Als stormwind speelt met een enkel blad. Arm kind, zestien lente zo Ach, wat ligt je hier stil langs de kant van de weg. één, in één. één. Onder de groene hemel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 dus het geeft niet en het komt niet in de krant. Het leed is geleden, de horizon schijnt. Wanneer de doden dronken zijn en Pierlala verdwijnt, dan steken we de loftrompet en ook de dikke draak. En eten s'avonds zandgebak op het feestje bij Klaas Vaak.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 je vleugels van papier. Zomaar drijven na het vliegen in de wolken drijf je hier. Met je kleuren die vervagen zonder zoeken, zonder vragen. Eindelijk vooral bij rusten en de bloemen die je kust. De geuren die je hebt geweten, alles kan je nu vergeten. Op het water vlieg je heen en weer. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier. vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht. Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg van later. Ik wil nu als vlinder vliegen op de bloemenblaren vliegen. Maar zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen. Altijd ben ik voor het op de vlucht. Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. 4 waren de Righteous Brothers met Unshade Melody. De telefooncirkel. De telefooncirkel bestaat uit een groep mensen die elkaar elke ochtend tussen 9 en half 10 belt. Iedere dag wordt de cirkel om 9 uur gestart door een medewerker van Stichting Pluspunt. Met het bellen van de eerste deelnemer. Deze persoon belt de tweede deelnemer en zo wordt de cirkel in een vaste volgorde rondgebeld. De laatste deelnemer belt naar Stichting Pluspunt met een mededeling dat de cirkel rond is. Wanneer er problemen zijn of wanneer iemand de telefoon niet opneemt, wordt er actie ondernomen. Van u wordt verwacht dat u iedere dag rond 9 uur thuis bent. Dat is dus belangrijk dat u, indien u afwezig bent, dit aan ons doorgeeft. Aan de deelnemer is geen kosten verbonden, uitsluitend uw dagelijkse telefoontje. Voor meer informatie belt u telefoonnummer 5717373. 5717373. Cutie and the Blizzards, Windows of My Eyes. out of it.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 and stop driving me mad. Oh, because I, I need your love so bad. Need a soft voice that talk to me at night. I don't want you to worry. I know we can make everything alright. Listen to my plea, baby. Bring it to me because I need your love so bad. softly, baby. Bring it to me. Because I need your love so bad. Because I need thee. Yes, I need your love so bad. Dit was Fleetwood Mac met Need Your Love So Bad. Iemand attendeerde mij op een leuke plaat van Benny Jolink met de Hilde Vos Band. The Last Thing of My Mind. En die ga ik ook voor u draaien. Made of made of sand. to be unkind. You know that was the last thing on my mind. As we walk along, my thoughts are tumbling round and round, round and round. Underneath our feet our some someplace rumbling underground, underground. Are you going? Humperdinck, artiestennaam van Arnold George Dorsey, geboren in 1936, is een Britse popzanger in het easy listening genre. Arnold Dorsey werd in India geboren. In 1966, nog voor zijn grote succesperiode, nam hij namens het Verenigd Koninkrijk deel aan het Songfestival van Knokken. Volgens hemzelf was België de wieg van zijn succes. In mei 2012 was Humperdinck de Britse vertegenwoordiger bij het Eurovisie Songfestival van 2012. Engelbert Humperdinck verkocht wereldwijd 150 miljoen platen en kreeg daarvoor 72 gouden en 23 platina platen. Hier is Engelbert Humperdinck met I've Called Only Be With You. The sound of the 60s. Wishing you were with me now. Praying for the times we shared together, of which I thought they'd last forever. To somehow reappear, wondering what it would there we got M in the place who likes it in your face You got G like MC who likes it on a Easy V doesn't come for free She's a real Dit waren de Spice Girls met Wannabe. Pluspunt. Heeft u hulp nodig? Of raakt u, als zorgend familielid, overbelast? Dan staat de plusdienst voor u klaar. En gaat op zoek naar een passende oplossing. Iedereen die hulp nodig heeft, kan in principe bij ons terecht. De plusdienst is er voor alle inwoners van Zandvoort en hun mantelzorgers... die steun nodig hebben om zelf samen te blijven de plusdienst geeft vooral praktische hulp. De hulp wordt geboden door vrijwilligers en is in principe gratis. Soms wordt een vergoeding gevraagd voor de onkosten die de vrijwilliger heeft gemaakt. Zoals bijvoorbeeld het autovervoer. Als u hulp van de plusdienst wilt inroepen, kunt u bellen naar of e-mailen naar telefoonnummer 5717373. 5717373. En de openingstijden zijn iedere werkdag van 9 tot 5 uur. Jim Reeves, Distant Drums. I hear the sound of distant drums. Bar distant drums might change our wedding day. love me now or now.